uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. De nabestaanden van Peter R. de Vries zijn tevreden met de uitspraak van de rechter. Zes mannen die betrokken zijn bij de moord moeten jarenlang de cel in. De schutter en de bestuurder van de vluchtauto krijgen de hoogste straf, 28 jaar. Zo'n Roos de Vries is niet boos dat zij geen levenslang hebben gekregen. Ik ga nu ook niet in mijn kussen lopen bijten dat het 28 eh, jaar is in plaats van 30 jaar of levenslang. Feit is dat er vandaag gewoon een veroordeling uh, is gekomen en dat er ook forse straffen zijn opgelegd. En dat is voor mij nu even het belangrijkste. Het Openbaar Ministerie overweegt nog om in hoger beroep te gaan... omdat er dus geen levenslang is opgelegd. De politie doet onderzoek naar een banga-lijst die rondgaat op een middelbare school in Utrecht. In een appgroep van een 5 VWO-klas is een powerpoint rondgestuurd... met daarin namen en foto's van leerlingen... met daarbij opmerkingen over hun uiterlijk en hoe goed ze zijn in bed. Het politieonderzoek richt zich op de makers en de verspreiders van de lijst. Voor het eerst in 33 jaar krijgt Feyenoord een buitenlandse trainer. Brian Prieske volgt Arne Slot op. Mijn sportcollega Jeroen Gutter over wat de Rotterdammers kunnen verwachten. Zijn resultaten zijn eh, zeer aansprekend. Hij is eh, de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden met Sparta Praag. Afgelopen jaar zelfs eh, de dubbel is eerder in Denemarken bij Midtjylland al een keer kampioen van Denemarken geworden. Eh, succesvol geweest bij Antwerp. Kortom, eh, iemand met eh, veel mogelijkheden. En Feyenoord denkt dat de erfenis van Slot bij hem in vertrouwde handen is. Ook wel handig. Prieske spreekt Nederlands. En dat komt omdat hij een tijd lang speler en trainer was in België. Het weer nog, vanavond droog en nog kans op zon. Morgen vooral in het noorden buien, in de rest van het land droog. En het wordt ook iets warmer dan vandaag, 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan normaal, maar het is wel druk op de A9... want er staat een pechgeval van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Dat kost je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht. En door de werkzaamheden op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend...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 zijn goed gevallen bij de nabestaanden. Zijn zoon en dochter hadden vertrouwen dat er hoge straffen zouden komen. Negen mannen die terecht stonden kregen celstraffen oplopend tot 28 jaar. De voordracht van Eppo Bruins als minister van Onderwijs valt slecht bij zijn eigen partij, de ChristenUnie. Bruins zat jaren voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Hij is nu voorgedragen door NSC. Philips wil 400 banen schrappen bij de vestiging in Drachten. Daar maakt het bedrijf onder meer onderdelen voor elektrische tandenborstels, scheerapparaten en babyspullen. Daar werken 1700 mensen.